Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zeker tien en mogelijk 100 Turkse Nederlanders kunnen Turkije niet uit vanwege een uitreisverbod. Dat melden bronnen aan de NOS. Het gaat om mensen die kritisch zijn over president Erdogan. Sommigen worden in verband gebracht met de Gulen-beweging. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er Turkse Nederlanders zijn die problemen hebben om naar Nederland te komen, maar wil geen aantallen noemen. Vijf minderjarige verdachten van de mishandeling van een homostel in Arnhem komen weer vrij. Hun voorarrest wordt niet verlengd. Het stel werd afgelopen weekend in Arnhem aangevallen toen ze hand in hand over straat liepen. Een van de twee zegt dat zijn tanden uit zijn mond zijn geslagen met een betonschaar. In de zaak zijn zes mensen opgepakt, onder wie de vijf minderjarigen die nu weer vrij zijn. Ze blijven wel verdachten. Oud-PVV-Kamerlid en politieagent Hero Brinkman is weer vrij. Maandag werd hij opgepakt op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Hij zou als politieman vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar de Telegraaf. Brinkman vermoedt dat zijn aanhouding te maken heeft met zijn ontslag bij de politie. Vorig jaar kreeg hij wegens ernstig plichtverzuim voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van drie jaar. Kamerleden vragen zich af hoe het komt dat er relatief weinig mensen worden veroordeeld voor discriminatie. In het debat wezen ze erop dat er veel minder straffen zijn dan meldingen of aangifte. Volgens minister Blok kan discriminatie lang niet altijd worden bewezen. Als dat wel zo is, dan worden mensen daar altijd voor vervolgd, zei hij. Rotterdam maakt toch de resultaten bekend van een onderzoek naar fouten in de ICT-beveiliging. Onlangs bleek dat hackers vrij makkelijk bij gevoelige informatie konden komen in de Rotterdamse gemeentesystemen, zoals de agenda van burgemeester Abu Taleb. De gegevens over de lekken in de beveiliging worden dus openbaar... maar de gedeeltes over het hacken niet, om hackers niet op ideeën te brengen. Het weer vanavond en vannacht zwaar tot, half tot zwaar bewolkt... en ook morgen wolkenvelden, maar de zon schijnt ook af en toe.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 A9 Diemen-Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Raasdorp... 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Meteren en Tiel 7 kilometer... komt er een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... daar is de weg zelfs helemaal dicht bij Wadernooien. De vertraging is drie kwartier, maar die neemt natuurlijk snel toe... En op de A27 van Gorkum naar Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven ook 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud.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 the president. the knocker, the knocker, the knocker, show you how your money. jam, die gladden op. een geer geren blik en zijn vettige haar. Zit hem doen jam, die gladden op. Zit hem doen jam, zit hem doen jam.